In Raalte gaat het om de bevoorradingslocatie van de Jumbo. Volgens de supermarktketen daar veroorzaakt de actie voorlopig geen problemen voor de bevoorrading van de winkels. De boeren zeggen dat ze vaak geen eerlijke prijs krijgen voor voor hun producten. Ook willen ze dat er een speciaal keurmerk komt voor hun landbouwproducten. Bob Hoekstra wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Het partijbestuur heeft hem voorgedragen... en hij kreeg vanavond ook de steun van de nummer 2 van het CDA, Pieter Omtzigt. Die zei voor de camera van Nieuwsuur dat hij het een verstandige keuze vindt. Van de zomer werd Omtzigt tweede bij de lijsttrekkersverkiezingen van het CDA... na Hugo de Jonge. Die trok zich terug als lijsttrekker... omdat hij het als minister van Volksgezondheid veel te druk heeft met de coronacrisis. Hoekstra, nu minister van Financiën, bedankte in juni nog voor de functie van lijsttrekker. Verschillende middelbare scholen hebben besloten om na de kerstvakantie voorlopig alleen online onderwijs aan te bieden. Ze zijn bang voor meer besmettingen als leerlingen weer naar school komen na de feestdagen waarin ze vermoedelijk veel contact hebben gehad. De coronabesmettingen lopen de laatste tijd weer op, vooral onder de middelbare scholieren. In verband daarmee heeft het kabinet overwogen om de kerstvakantie te verlengen, maar dat ging niet door. Hoeveel scholen na de kerst alleen online lesgeven is niet duidelijk. In de eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo met 2-1 gewonnen. Het is de tweede wedstrijd die Fortuna wint dit seizoen en de eerste uitzegen sinds 27 wedstrijden. Het weer, vannacht kans op een enkele bui en de temperatuur ligt tussen de 2 en 6 graden.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 love you. radio. Hele fijne feestdagen. Ook in december is jouw keuze ZFM. Hele fijne feestdagen. fijne dagen. Cut to the chase, your pretty face, search out of space. up, be my waitress. No, we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could.